12 uur. Dit is Maud Journaal. Als het aan de gemeenteraad van Eindhoven ligt... wordt de Friese commissaris van de Koning John Jorritsma... de nieuwe burgemeester van die stad. Jorritsma is tijdens een raadsvergadering voorgedragen. De nieuwe burgemeester begint in september... en volgt Rob van Gijzel op... Die is sinds 2008 burgemeester van Eindhoven. Eind vorig jaar maakte hij bekend dat hij opstapt. Bij de brand in een metaalbedrijf in Vlaardingen zijn drie medewerkers licht gewond geraakt. Vanmiddag ontstond vuur in twee machines. In het pand wordt gewerkt met mangaan. Die stof is niet te blussen met water. daarom moest de brandweer poeder gebruiken. Het vuur was vanavond rond 7 uur onder controle. Het verkeer had veel last van de brand in Vlaardingen. Op de A4 en A20 stonden lange files en ook reden tussen Rotterdam en Vlaardingen een tijdje geen treinen. Een aantal prominente VVD'ers wil bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar niet op de lijst staan, onder wie minister Schippers. Ook oud-Kamervoorzitter van Miltenburg stopt ermee. Van de ministers was al bekend dat Schulz, Kamp en Blok niet terugkeren. Defensieminister Hennis wil wel blijven. De VVD maakte in november bekend welke kandidaten in welke volgorde op de lijst komen. Vijftien vluchtelingen hebben in België vanuit een container de alarmcentrale gebeld omdat ze ademnood hadden. Ze zouden vanuit de haven van Zeebrugge naar Italië worden gesmokkeld, maar ze raakten in paniek. De dertien mannen en twee vrouwen uit Eritrea zaten in een container met melk. Zelf dachten ze dat ze naar Groot-Brittannië zouden gaan. Nog voor de reis begon kregen ze niet voldoende zuurstof binnen. Volgens de politie had de container alleen kleine luchtgaatjes.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 to shine like light for you. The perception that would lead to attitude of self-loving. living dangerously.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 blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me van Zandvoort, op 106.9 VFM. someone you're with. But baby, all I gotta tell you is you will not. you insane